Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt geschokt gereageerd op de aanslag op schrijver Salman Rushdie. Diverse collega-auteurs en politici spreken zich uit op Twitter. Minister Jezelgus noemt het een verschrikking. De Brits-Indiaanse Salman Rushdie werd eerder vandaag meerdere keren in zijn nek gestoken tijdens een lezing in Amerika. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, zegt correspondent Marieke de Vries. Volgens zijn eh, literaire agent eh, wordt Rushdie op dit moment geopereerd aan zijn verwondingen. Onder meer dus aan die steekwond in zijn nek. En een arts in het ziekenhuis die noemt het ernstige verwondingen, maar wel verwondingen waar hij waarschijnlijk van herstelt. De aanslagpleger is opgepakt. Zijn motief is nog niet bekend. Salman die wordt al tientallen jaren ernstig bedreigd door moslimfundamentalisten vanwege een boek uit de jaren 80. In Montenegro heeft een man elf mensen doodgeschoten. Zes mensen raakten gewond. De man van 34 ging na een familieruzie met een jachtgeweer naar buiten... en schoot op straat op willekeurige mensen. De schutter is uiteindelijk gedood in een vuurgevecht met de politie. Het grootste containerschip ter wereld, de Ever Allot, is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip, van bijna het schip is bijna 400 meter lang. De aankomst van het megaschip was flink vertraagd. Er was geen lichtplek aan de Rotterdamse kade beschikbaar. En de meeste mensen komen niet veel verder dan een tuinkabouter in hun tuin. Maar Antonio uit Weert heeft het wat ambitieuzer aangepakt. De Efteling-fan heeft zijn tuin omgetoverd tot mini-pretpark. Muzikale paddenstoel, de kraai van de Prinsenpoort. Taarten, gebak, ja, dat vind ik altijd leuk, brood. Ik uh, ga ermee naar bed en ik sta ermee op. Ik zeg altijd als ik s'morgens uh, een kopje koffie pak, dan zit ik op het van Pietplein. Alle belangrijke eftelingfiguren heeft hij zelf gemaakt. Al ontbreekt er nog wel een belangrijk sprookjesfiguur. Een langnek zou toch wel mooi zijn. Maar ik weet niet of de buren dat leuk vinden. Dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 34 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu. See it. If you're to impress them, you must interest them. Use motion to attract and hold the attention of your audience. For your audience must be impressed or you're wasting your breath. A man who on every occasion has given the best that he has. I give you a man who needs no introduction. This fellow's good. Let the funk hit like Let the funk hit em. We so house in here. Yeah. out of my mind your boy Mike Don on the Big Love Radio Show. through it all. Cause every time I feel the It's the Big Love Show with Seamus Haji. Definitely in the house with Mike Dunn. Your love is fading. I can feel your love fading. Girl, fading away from me. Cause too much your touch has grown cold. And then someone else controls your very soul. I fool myself. Long as I can, I can feel it's there when they speak my name.